Michiel van der Velde met het NOS-journaal. De Syrische commissie die onderzoek doet naar het geweld in de provincie Zwijda... zegt dat militairen en leden van de geheime dienst zijn opgepakt. Een onderzoeksrechter zegt dat video's op sociale media zijn onderzocht... en op basis daarvan worden de verdachten vervolgd voor onder meer moord. Hoeveel mensen zijn opgepakt, zei hij niet. Afgelopen zomer kwamen in Zwijda spanningen tussen Druzen en Bedouinen tot een uitbarsting. Onder meer het Syrische leger koos de kant van de Bedouinen. Israël koos de kant van de Druzen. Bij de gevechten vielen honderden doden. In verschillende leegstaande panden is brand uitgebroken. In een oude zeilmakerij in Middelharnis op Goeree-Overflakkee ontstond vanmiddag brand. Vanwege de rook zijn twee NL-alerts verstuurd om ramen en deuren gesloten te houden. Een deel van het pand is ingestort. In Harderwijk woedt een uitslaande brand in een kas. Waarschijnlijk was de kas leeg. De brandweer probeert verspreiding van het vuur te voorkomen. Bij een aardverschuiving in een illegale goudmijn in Congo zijn meer dan 100 mensen om het leven gekomen. De aardverschuiving was vrijdag al, maar is vandaag pas bevestigd. Hulpdiensten verwachten in de ingestorte mijn nog meer lichamen te vinden. De slachtoffers zouden vooral binnenlandse vluchtelingen zijn... die proberen goud te vinden in de hoop op een beter bestaan. Aardverschuivingen zoals deze komen vaker voor in Congo, meestal veroorzaakt door veel regen. In Eindhoven zijn twee katten beschoten met een kruisboog. Eén werd in zijn buik geraakt en een ander net naast het oog. Beide katten raakten gewond, maar hebben de aanval overleefd. Voor zover het dierziekenhuis in Eindhoven weet... is het voor het eerst dat er op katten is geschoten met een kruisboog. Katteneigenaren in de Eindhovense wijk Limbeek wordt geadviseerd... katten voorlopig binnen te houden. Het weer. In het oosten vriest het.